uur. Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De VVD en D66 willen snel een nieuw kabinet vormen. Ze hebben een motie ingediend om oud-PVDA-kamerlid Mariette Hamer te benoemen als informateur... Dat is degene die moet kijken wie er met wie in een kabinet kan gaan zitten. Haar naam lekte gisteren al uit, terwijl er pas vandaag over gedebatteerd wordt. Volgens PVV-leider Wilders heeft het weinig zin om nog een debat te hebben... terwijl de uitkomst al vaststaat. Hij noemt het een poppenkast. Alle spanning aan het debat. Het is gewoon al bekokstoofd. U heeft gewoon al met iedereen, heeft met mevrouw Kaag al die motie geregeld. De heer Hoekstra die zal zijn handtekening er ook onder zetten of zal het in ieder geval gaan steunen. Ik voorspel u mevrouw Ploemen, die ook blijft zitten nu, gaat gewoon voor die motie stemmen. Het komt er gewoon. En dan staan we hier toch totaal voor aap. Ja, volgens VVD-leider Rutte is er niks aan de hand. Informateurs worden namelijk altijd door de grootste partijen aangewezen, zegt hij. En we liggen op koers voor Versoepel Woensdag. Het kabinet wil volgende week de volgende stap zetten... met bijvoorbeeld meer terrastijd en sportscholen die open mogen. Maar dan moet het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen wel met een vijfde zijn afgenomen. Het ziet er goed uit. Ook vandaag zet de dalende lijn door. En Oranje moet definitief zonder captain Virgil van Dijk naar het EK. De aanvoerder is aan het herstellen van een zware blessure en kwam vandaag met een boodschap op zijn socials. Dag Oranje fans. Ik wil jullie een kleine update geven over mijn uh, revalidatie. Hoe het gaat. Nou, lang verhaal kort. Niet goed genoeg om volgende maand mee te doen aan het EK. En Ajax-fans met een seizoenskaart kregen vandaag een verrassing in de brievenbus. Een kleine ster gemaakt met metaal uit de kampioenschaal. Directeur Edwin van der Sar legt op Twitter uit waarom. Seizoen 2021 was natuurlijk enorm vreemd. Lege tribunes, geen fans in het stadion, geen gekkenhuis. Eh, dat hebben de spelers gemist, de staf hebben, hebben dat gemist. Maar uiteindelijk zijn we natuurlijk wel kampioen geworden. Dus we dachten, hoezo kunnen we deze schaal niet delen? maar ook echt delen. Nou, dat hebben ze dus gedaan. De schaal is omgesmolten en er zijn 42.000 kleine sterretjes van gemaakt. En je krijgt het weer nog. Er zijn wel wat wolken, maar alleen in het zuiden valt er een bui. Vannacht is het droog en 7 graden. En morgen zon, wolken, af en toe regen. Het wordt dan 15 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk op veel wegen. De meeste vertraging is er nu op de A10 Noord bij Amsterdam voor de Koentunnel. Door een te hoge vrachtwagen is de linkerrijstrook dicht. is voor het verkeer richting Den Haag en Rotterdam. Vertraging is een kwartier. Het is ook druk voor de Zeeburgertunnel op de A10 Oost richting Utrecht. Daar is de vertraging eveneens een kwartier. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat het vast voor knooppunt Eemnes. Je doet er 10 minuten langer over. En op de A6 van Muiden naar Lelystad heb je een kwartier op onthoud tussen knooppunt Almere en Lelystad. Het is druk op de A7 van Zaanstad naar Horen tussen knooppunt Zaandam en Purmerend Zuid. Ook daar moet je rekenen op 10 minuten vertraging. Net als op de A44 van Den Haag naar Amsterdam tussen Kaagdorp en knooppunt Burgerveen. En op de N99 is het druk van Den Helder naar Den Oever voor de afrit Anna naar Paulona.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 For forty days or even more, the line went slack and tight once more. All oh, what's were lost, there were only four, but still that whale did go. Soon may the wellman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël zegt dat het leger enkele belangrijke Hamas-commandanten heeft gedood. Hamas, dat de macht heeft in Gaza, bevestigt de dood van één van zijn militaire leiders. Bij Israëlische luchtaanvallen zijn volgens de Israëlische inlichtingendienst vandaag 16 doden gevallen. Forum voor Democratie-leider Baudet heeft in de Tweede Kamer gezegd dat hij geen corona heeft. Hij deed dat op verzoek van Kamervoorzitter Bergkamp... omdat enkele Kamerleden ongerust waren en gingen geruchten dat Baudet corona had. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 6422 nieuwe coronabesmettingen gemeld.